Man met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft sinds afgelopen zaterdag meer dan 2000 doelen in Iran aangevallen. Dat meldt het commandocentrum van het leger. Er zou zware schade zijn toegebracht aan de Iraanse luchtafweer. Er zijn ook 17 schepen vernietigd, waaronder een onderzeeër. Volgens het commandocentrum heeft Iran tot nu toe ruim 500 ballistische raketten... en meer dan 2000 drones ingezet bij vergeldingsaanvallen. Het Israëlische leger zegt dat het is begonnen met een nieuwe aanvalsgolf op Iran. Doelwitten zouden onder meer lanceerinstallaties en luchtverdedigingssystemen zijn. De Duitse bondskanselier Merz wil zo snel mogelijk een einde aan de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zei hij na een ontmoeting in het Witte Huis met president Trump gisteren. Hij noemde de oorlog schadelijk voor de wereldwijde economieën en de olie- en gasprijs. In de VS is een vader schuldig bevonden aan een dodelijke schietpartij door zijn zoon van 14. Die schoot twee jaar geleden twee leerlingen en twee docenten dood op een school in Georgia. De vader had het vuurwapen cadeau gegeven met kerst. De man van 55 was op de hoogte van de verslechterde geestelijke gezondheid van zijn kind. De zoon, die inmiddels 16 is, staat ook nog terecht. Hij kan ruim 100 jaar cel krijgen. De vader hoort later wat zijn straf is. Zangeres Roxy Dekker heeft twee 3FM Awards in de wacht gesleept. Ze kreeg zowel de prijs voor beste artiest als beste song voor haar nummer Loser. Ze was de enige die twee prijzen kreeg. De prijs voor de beste groep ging naar Direct. Suzanne Vreek Freek wonnen de prijs voor beste live moment. Volgens de zender bezorgden ze kippenvel met hun optreden tijdens Concert at Sea... nadat bekend gemaakt was dat Freek ongeneeslijk ziek is. Het weer, het is helder en het koelt af tot tussen 1 en 5 graden.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 This is the day. Just see it shine when i love lived for becomes mine. This is the moment, this is the hour when I can open up tomorrow like a flower, and with my hand too everything I planned to fulfill my grand design.